binnen de PvdA die een idealistischer beleid wilde. In besprekingen met Jorge Zorregieta, de vader van prinses Maxima. Van de stoel wist Zorregieta ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Max van der Stoel is 86 jaar geworden. President Saleh van Jemen is bereid om binnen een maand af te treden. Hij stemt in met het vredesplan van de Golfstaten. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben met het plan ingestemd. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten. De afgelopen dagen werd nog gedemonstreerd tegen Saleh. Brian May heeft in Vlissingen de Eddie Christiani Award gekregen. De gitarist van de Britse rockband Queen krijgt de prijs omdat zijn geluid uniek is in de wereld. Je herkent het binnen vijf seconden, zegt de jury. De Eddie Christiani Award is voor gitaristen die hun sporen hebben verdiend in de internationale popwereld. Eerdere winnaars waren onder andere Jan Akkerman en Ad van den Berg, beter bekend als Vandenberg.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 Met niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. En ik kan je vertellen, de verschillende plaatjes die hij gaat draaien het komende uur... zijn plaatjes die al in de hitlijsten staan, alleen dan in een dancejasje. Dus sommige plaatjes denk je van, hé, hey, die ken ik toch? Zo onder andere Adele komt, meen ik, waarschijnlijk twee of drie keer voorbij dit uur. Zie je van Zandvoort, DJ Mauzo nu hier op de radio. CFM Zandvoort. Het beste van Dance in de Mix op de radio. Met niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Live hier in de mix tot aan 1 uur. de radio. live naar ZFM's Nightwalk. De Global House Vibes nu. Het laatste uur met DJ Mauzo. Door de muziek van eh, Bruno Mars met Grenade. Catch a Grenade. In een dancejasje. we gaan door met het deuntje van Vaya Con Dios. Hey, na na na. Dat hier op de radio. that feeling, feeling, yeah. Now sing the song, D O double G. I am so publicly speak my mind, take my time in the sky. I am fly if you're low. Come with me, cause I can get you hella high. Join my crew, be my friend. Tomorrow night we do it again. Same time, different place. What an ass, what a face, what a life you can have. And you don't have to pack no bags, just get on in. And tomorrow night we do it again. That's how it is. I always does it big. Your place of mine, a case of wine. Baby, stop wasting time. So take flight, cause I'm only Got The Key, I Got The secrets. The good Collective op CFM Zandvoort. DJ Mauzo in de mix nog tot aan 1 uur hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Wem. CFM Zandvoort in de Nightwalk. De Global 5 met DJ Mouse, daar luisteren jullie naar. S&M van Rihanna. En ook aan alle leuke dingen komt er ook weer een eind. De tijd dringt alweer. Nog een paar blaadjes en dan is het tijd voor onze afscheid van je te nemen. Dus dat doen we bij deze op. We laten die gewoon achter met nog een beetje lekkere muziek. Wees je nog een heel fijn weekend. Doe het veilig, doe het rustig, doe het voorzichtig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer.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 Hij was lid van de PvdA en had een grote internationale staat van dienst... Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Tweede en Eerste Kamerlid, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en hoge commissaris voor de minderheden bij de OVSE. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo bracht hij als Kamerlid een vernietigend rapport uit over de junta in Griekenland. Na de val van het regime werd in Athene een plein naar hem genoemd. Als minister koos hij vaak voor een gedegen en praktische benadering van internationale vraagstukken. Daardoor kwam hij soms in conflict met de linkervleugel binnen de PvdA, die een idealistischer beleid wilde. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Jorge Zorgier.